Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het ministerie heeft vorige zomer een functie van verbindingsofficier... op de Nederlandse ambassade in België wegbezuinigd. Die post moest ervoor zorgen dat inlichtingen over justitiële en politieaangelegenheden in het buitenland... zo goed mogelijk worden uitgewisseld met Nederland. Volgens het ministerie was de verbindingspost in Brussel niet langer nodig... aangezien de toenmalige liaison ervoor had gezorgd... dat de contacten tussen Nederland en België gesmeerd verliepen. D66 heeft in Kamervragen om opheldering gevraagd. Donald Trump is snel teruggekomen van een omstreden uitspraak over abortus. De republikeinse presidentskandidaat blijft erbij dat abortus in de Verenigde Staten moet worden verboden. Maar hij vindt dat bij overtreding alleen de aborteur moet worden bestraft en niet de vrouw. Eerder had hij gezegd dat de vrouw ook moet worden gestraft. De uitspraak kwam hem meteen op felle kritiek te staan. Daarna maakte Trump eerst een terugtrekkende beweging en noemde hij de kwestie onduidelijk. Vervolgens kwam hij met de verklaring waarin hij zijn uitlating helemaal introk. In Alkmaar is een jongen van 17 opgepakt. Die zou hebben gedreigd de website van de Belastingdienst plat te leggen met een DDoS-aanval. Op Twitter verschenen volgens de politie de afgelopen dagen berichten dat de Belastingdienst zou worden aangevallen, zodat mensen geen aangifte konden doen. Nieuwswebsite Vice plaatste gisteren een interview met de jongen, die zei achter het betrokken Twitter-account te zitten. In Qatar worden arbeiders die werken aan de stadions voor het WK voetbal in 2022 op grote schaal uitgebuit, meldt Amnesty International. Wordt onder meer geklaagd over vieze en kleine onderkomens, minder salaris dan was beloofd en het innemen van paspoorten, zodat de werknemers Qatar niet kunnen verlaten. Het is niet voor het eerst dat er kritiek is op de arbeidsomstandigheden. De Britse krant The Guardian berichtte in 2014 dat er tientallen doden zijn gevallen bij de bouw van de stadions in Qatar. Het weer vannacht in het zuiden regen, 3 tot 7 graden is het.